Hij reed dicht in de buurt van de beveiligde auto van misdaadjournalist John van de Heuvel. De weg werd afgezet en van de Heuvel werd naar een bureau in Driebergen gebracht. John van den Heuvel wordt al jaren bedreigd door criminelen. Groningers zijn boos over de boodschap dat er volgend jaar toch weer meer gas uit hun grond wordt gepompt. Tegen de beloftes van het kabinet in. Het zou alleen gebeuren bij een strenge winter. Deze jongen had het ook niet verwacht. De Groningers hier hadden ook best wel veel vertrouwen erin. Dat het uh, echt eindelijk een, er een eind aan zou komen. Nu is dat andersom juist. Juist wantrouwen. Het extra gas is onder meer voor Duitsland. De politie zoekt naar Sam van 17 uit Overveen in de buurt van Haarlem. De jongen is na een feestje niet thuisgekomen. Het onderzoek is nu bezig rond een kade langs de route naar zijn huis. De weg is afgesloten en de politie heeft een helikopter, politieboot en speurhonden ingezet. En wat doe je als je jarenlang heel veel uur in de week hebt gewerkt en dat baantje ineens ophoudt? Een deel van de ministers uit Rutte 3 nam vanmorgen afscheid. Maandag wordt hun plekje ingenomen door een nieuwe minister of staatssecretaris. En dat is gek, zeggen de vertrekkende kabinetsleden. Bijzonder, ja. Ja, deze laatste ministerraad is wel eentje van ja, toch afscheid nemen. Hè? Vandaag eh, de laatste keer dat je elkaar ziet. En dat is altijd gek. Ik vind het ook wel prettig dat het op een gegeven moment voorbij is. Ja, een beetje weemoedig is het wel, ja. Minister De Jonge blijft, maar is wel blij dat hij niet meer zo vaak achter een desk hoeft te staan... nu hij minister voor Wonen wordt. Nee, ik, eh, ik zou het echt heel fijn vinden als het allemaal een tandje minder kan. Er zijn ook wel mensen die zeggen dat je soms een beetje ijdel bent en misschien ook wel leuk mm. om veel in beeld te zijn. ik hou van mooie schoenen, dat wel. Eh, maar eh, verder niet. Maandag worden de nieuwe ministers beëdigd en staan ze op het bordes bij de koning. Het weer, vanavond vooral in het noorden wat winterse buien. Vannacht kan het zelfs wat vriezen en ook wat glad worden. Morgen regenachtig en dan in de middag een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de Waterwolftunnel.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 Quiero que me agarres con las patas Como, como nudo de Como, como, como garrapata Como shakalaka, como oh, Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka Boom yes Otra vez, otra vez Esa miradita que no mata a nadie.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 In Duitsland wordt een zogenoemd 2G-plus-beleid in de horeca van kracht. Wie is ingeënt en een boosterprik heeft gehad mag zonder test naar binnen. Wie alleen is gevaccineerd of hersteld moet een PCR-test laten zien. En anderen zijn helemaal niet welkom in de horeca. De Indiase politie is op zoek naar vliegtuigpassagiers die zijn weggevlucht van een vliegveld. Ze waren aangekomen vanuit Italië. De 125 passagiers die positief waren werden naar een ziekenhuis gebracht, maar een aantal ontsnapten. En de man die gisteren op de A2 werd opgepakt vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van der Heuvel, wordt verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Hij blijft langer vastzitten. Van der Heuvel wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu, daarom wordt hij beveiligd. Het weer, eerst zo goed als droog morgen, later regen en lokaal natte sneeuw. Middagtemperatuur rond 4 graden, later hoger. Quiero pa' mí toda la noche. And you know I don't need no favors. You know I don't need no favors, I'm the bitch on off for the cameras. Type of bitch few people can handle. And I walk like I know my pussy dangerous. Talk like my words are made of angel dust.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 Crazy lately I'm confirming Trying to rob myself of something You just trying to get a word And life is not fair I've been working on my tunnel vision Trying to get a new prescription Taking swings and even missing But I don't care more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now make more, just a little bit. Spend a little more take a rid of it. Smile a little more in a minute.